Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft ingestemd met een akkoord met Hamas over een tijdelijk staakt het vuren... en het vrijlaten van 150 Palestijnse gevangenen. In ruil daarvoor laat Hamas 50 Israëlische gevangenen vrij. Vooral vrouwen en kinderen. Tot ver in de nacht werd er door de Israëlische regering gesproken over de deal. Hamas heeft nog niet gereageerd op het besluit... maar de leider van Hamas zei eerder dat een deal binnen handbereik was... Volgens de Israëlische premier Netanyahu duurt het bestand vier dagen. Het is nog onduidelijk wanneer de gevechtspauze ingaat. Zuid-Korea heeft aangekondigd een militair akkoord met Noord-Korea gedeeltelijk op te schorten. Ook komen er meer militaire controles langs de noordelijke grens. Zuid-Korea reageert daarmee op de lancering van een Noord-Koreaanse spionagesatelliet. Daarmee kunnen Japan en Zuid-Korea beter in de gaten worden gehouden, zegt Pyongyang. De VS en Japan hebben de lancering veroordeeld... omdat die in strijd zou zijn met meerdere VN-resoluties. De bagagemedewerkers op Schiphol gaan flink meer verdienen. Ze kunnen er in twee jaar tijd gemiddeld 33 op vooruit gaan... blijkt uit een onderhandelingsakkoord dat de FNV bekend heeft gemaakt. Het rommelt al een tijdje bij de bagagebedrijven... onder meer vanwege het zware werk en de lage betaling... Als de leden van de vakbonden akkoord gaan, stijgen de lonen per 1 januari met gemiddeld 19 procent. En een jaar later komen er nog eens twee loonsverhogingen bovenop. Crypto-platform Binance gaat voor 4 miljard dollar schrikken in het strafrechtelijk onderzoek dat in de Verenigde Staten loopt, schrijft onder meer de Wall Street Journal. Ook zou topman Zaho aftreden. De Amerikaanse beurstoezichthouder beschuldigt Binance van het doorsluizen van miljarden dollars van investeerders om zo belasting te kunnen ontwijken. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud met temperaturen rond het vriespunt. Komende dag bewolkt maar droog, maar met 4 tot 8 graden blijft het koud.